Michel Koenen met het NOS-journaal. Twee Rotterdamse ambtenaren hebben voor honderdduizenden euro's aan steekpenningen aangenomen van Brabantse wegenbouwers, schrijft de Telegraaf. De mannen waren verantwoordelijk voor het verwerken van facturen, staat in het strafdossier. Wegenbouwers zouden via hen ongezien 10 tot 30 procent extra kunnen rekenen. De ambtenaren zijn twee jaar geleden aangehouden en ontslagen. Bij de hoofdverdachten werden thuis exclusieve racefietsen, luxe horloges en dure merkschoenen gevonden. President Trump stelt de onderhandelingen over een nieuw omvangrijk steunpakket voor de Amerikaanse economie uit tot na de verkiezingen. De afgelopen dagen werd er onderhandeld tussen de Republikeinen en de Democraten. Die willen 2400 miljard. Trump wil niet verder gaan dan 1600 miljard dollar. Na de verkiezingen wil hij een omvangrijk pakket gericht op werkende en kleine bedrijven, twittert hij. De VVD is tegen een onderdeel van een wet van minister Grapperhaus... om seks tegen de wil strafbaar te maken. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. Grapperhaus wil onderscheid maken tussen seksuele misdrijven zonder geweld en gewelddadige verkrachting. VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden noemt dat onzinnig en een vergissing. En PSV heeft op de laatste dag van de transferperiode verrast met de komst van Mario Gutsen. Hij schoot Duitsland naar de wereldtitel in 2014. De club uit Eindhoven haalde verder Marco van Ginkel en de Duitser Adrian Fijn. AZ haalt Bruno Martins Indy terug naar de eredivisie. De club uit Alkmaar huurt de centrale verdediger van Stoke City. RKC Waalwijk neemt spits Ola John terug naar Nederland. Hij komt over van een Portugese club. Het weer nog. Vannacht valt er regelmatig een buit.